Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland en 31 andere landen brengen een record hoeveelheid olie op de markt. Die komt uit hun strategische reserves. Het zijn 400 miljoen vaten olie, meldt het Internationaal Energieagentschap. Dat is ongeveer evenveel als de wereld in vier dagen gebruikt. De extra olie moet de olieprijs omlaag brengen en de economische schade beperken. Nederland levert ruim 5 miljoen vaten met olie. De olieprijzen zijn enorm gestegen na de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Dat land blokkeerde daarop de straat van Hormuz. Een kwart van de olietoevoer op de wereld loopt via die zeestraat. En in die straat van Hormuz zijn drie schepen beschadigd geraakt door projectielen. Zeker één ervan, in een Thais schip, werd beschoten door de Iraanse revolutionaire garde. Daar brak brand uit en liep de machinekamer schade op. Drie bemanningsleden worden vermist, twintig anderen zijn gered, zeggen de Thaise autoriteiten. En verder raakte een containerschip uit Japan licht beschadigd toen het werd geraakt door een onbekend projectiel. De bemanning bleef ongedeerd. En een derde schip werd ten noorden van Dubai getroffen in de romp en ook daar raakte niemand gewond. Nederland is kwetsbaar als langdurig de aanvoer van gas wordt onderbroken. Dat staat in een weerbaarheidsanalyse van de Gasunie. Normaal gesproken is Nederland goed voorbereid, bijvoorbeeld op een koude winter of op storingen. Maar als de aanvoer maandenlang stilvalt, is er een probleem. De, de Gasunie adviseert de regering om een strategische noodvoorraad gas aan te leggen... en de bestaande gasopslagen goed bij te houden. Minister Karremans is teleurgesteld dat de verbreding van de snelwegen rond Utrecht dat dat niet mag. De plannen zijn gestrand bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen. Daarna meer zon. In het oosten blijft het nog wel lang bewolkt. Het is rond de 11 graden. En morgen periode met zon. Blijft droog bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.